Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ouderenbond AMBO heropent de telefoonlijn voor ouderen... die vragen hebben over het coronavirus of gewoon een praatje willen maken. Volgens de bond hebben veel senioren daar behoefte aan... omdat de crisis voorlopig nog niet voorbij is. De AMBO heeft ook aan de achterban gevraagd hoe hij denkt over de tweede golf aan besmettingen. Vier op de tien ouderen is daar bang voor... en ruim de helft vindt dat de overheid niet genoeg doet om die tegen te gaan. Ze vinden ook dat er strenger moet worden gehandhaafd op de anderhalve meter afstand... en dat mondkapjes in winkels verplicht moeten worden. Een deel van de ziekenhuizen kampt nog met personeelstekort... waardoor ze een tweede coronagolf niet aankunnen zonder de reguliere zorg te ontzien. Dat is het beeld na een rondgang van de NOS langs ziekenhuizen en acute zorgregio's. Diederik Gommers van de Vereniging van IC-artsen zegt dat het moeilijker is dan gedacht... om meer verpleegkundigen aan te nemen. Er lopen 40 onderzoeken bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid... naar mogelijke fraude met corona-steunmaatregelen van de regering... meldt de inspectie naar vragen van de NOS. Bij voldoende bewijs kunnen die leiden tot vervolging. De onderzoeken gaan onder meer over misbruik met de NOW-regeling... waarbij werkgevers subsidie krijgen om hun personeel door te betalen. Het Haagse gemeenteraadslid Richard de Mos wil de Kamer in. Maandag presenteert hij samen met zijn advocaat Peter Plasman... een nieuwe politieke beweging die volgens de Mos links nog rechts is. De Mos is op dit moment verwikkeld in een corruptiezaak... die speelt in de gemeente Den Haag. Het weer in de loop van de ochtend neemt de wind aan de kust geleidelijk af. Vooral in het zuidwesten vallen enkele buien. Maar op andere plekken laat de zon zich ook geregeld zien. Warm is het niet met 15 graden. Later vanmiddag gaat het vanuit het noordoosten regenen. En ook vanavond en vannacht is het erg nat. Morgenochtend trekt de regen naar het zuiden weg. Er zijn daarna veel wolken. Maar de zon komt ook nu en dan tevoorschijn. En het wordt een paar graden warmer. Maandag zet dat door. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is alleen nog druk in de regio op de N247 van Amsterdam naar Horen.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 We were making love by Wednesday, and on Thursday Friday and Saturday we chilled on Sunday. I met this girl on Monday. Simple for a drink on Tuesday. We make You say my name like I have never heard before I'm indecisive but this time I know for sure I hope I'm not the ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.